huilende sirene. Een schip gaat in zee en wuivend op de kade houdt een meisje mee. Haar jongen gaat varen, hij staat op de brug. Over zes jaar een keer Herzen erfreut. en ga met me mee. Zes jaar verstreken, het schip kwam nooit weer. Het ging ten onder, de matroos kwam in weer. Het meisje zei wacht nog, haar hart vol verdriet. En in de vent de zee. Vaar met me mee om de wereld, mijn kind. Kom, kus me en ga met me mee. Vaar met me mee om de wereld, mijn kind. en ga met me mee. Vaar met me mee om de wereld, mijn kind. Kom, kus me.